Mark Hokker met het NOS Journaal. In het oosten van Oekraïne zijn voor het eerst in maanden weer zware gevechten. Oekraïense strijdkrachten en door Rusland gesteunde separatisten... bestoken elkaar sinds zaterdagavond met zwaar geschut... vooral ten noorden van de stad Donetsk. Zouden zeker acht Oekraïense militairen zijn omgekomen. Ook zijn er volgens Oekraïne burgerslachtoffers gevallen. De verliezen onder de separatisten zijn niet bekend. Kinderen moeten pas op hun veertiende naar de brugklas. Ze kunnen dan een passender advies krijgen voor het niveau en de richting op de middelbare school, zegt onderwijsdeskundige Op den Akker van de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral jongens, migrantenkinderen en laadbloeiers zouden van een latere brugklas profiteren. In Italië zijn 86 mensen gearresteerd bij een grote politieactie tegen de Camorra, de Napolitaanse maffia. De politie ontdekte in Napels een bunker onder een huizenblok waarin drugs werden verwerkt. De politieoperatie viel samen met de aanhouding van nog drie Italianen en een Libiër. Ze zouden onderdelen van wapens en helikopters hebben geleverd aan organisaties in Libië en Iran. De Turkse toeristensector heeft vorig jaar de omzet met bijna 30% zien dalen ten opzichte van 2015. De forse afname komt onder meer door de aanslagen in het land. Het was al bekend dat vorig jaar vanuit Nederland ruim 30% minder reizigers naar Turkije gingen. Het Nederlands Sterrenkundig Instituut Astron heeft de eerste beelden getoond van een klein melkwegstelsel. De beelden zijn gemaakt met de vernieuwde telescoop van Westerbork. De telescoop heeft nieuwe radioontvangers gekregen. Die werken als een groothoeklens. Daarmee kunnen onderzoekers 40 keer meer zien dan eerst. Onderzoekers vragen zich af hoe het kleine melkwegstelsel is ontstaan. Ze hopen meer van dit soort kleine sterrenstelsels te vinden om daar antwoord op te krijgen. Het weer, het blijft op veel plaatsen bewolkt, maar in het zuiden en westen breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 5.